Maar na onderhandeling met Poetin besloot de leider weer om te keren. Sinds zaterdag hebben we hem niet meer gezien, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij zou dus naar Belarus moeten gaan. Eh, dat, was voor, dat was de afspraak. Maar of hij daar al eh, naar onderweg is of is aangekomen, daarvan hebben we geen enkele bevestiging. De afspraak was eigenlijk dat de Wagner-troepen die meededen aan de opstand niet vervolgd zouden worden. Maar dat zou dus toch kunnen gebeuren. Opnieuw gedoe met het bewaren van berichten van politici. Dat schrijft Follow the Money. Dit keer gaat het niet om de oude Nokia van premier Rutte... maar om twee USB-sticks bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie moet alle e-mails van oud-ministers en staatssecretarissen bewaren. En dat deden ze, maar alleen op die twee USB-sticks. Niet echt handig, zegt Peter van Follow the Money. Nou, zeker als je iets 20 jaar moet bewaren. Ja, je weet natuurlijk niet of er over 20 jaar nog computers zijn waar je USB-stick in past. En verder is natuurlijk gewoon een groot probleem dat je iets maar op één plek bewaart. Eén backup is geen backup. Dus eh, als er met die ene iets gebeurt, dan, eh, ja, dan ben je de sjaak. Sinds vorig jaar gebruikt het ministerie ook een externe harde schijf om oude e-mails te bewaren. En sinds kort staan ze in de cloud. Het kan maar zo zijn dat je vandaag op het strand in Zeeland nog wat dode visjes ziet liggen. Dit weekend zijn daar duizenden kleine visjes aangespoeld die lagen te spartelen op het strand. Deze strandgangers wisten niet wat ze zagen. Dit is toch niet normaal? Kijk hoeveel vis. Echt gewoon kleintjes. En eh, daar, dat zijn gewoon grotere vissen van 20 centimeter of zo. Maar moet je kijken, kijk daar liggen er twee. What's happening here? Daar is niet echt een antwoord op. Het zou kunnen dat de vissen werden opgejaagd door grotere rook. Daardoor het strand opzwommen. Ook kan het warme zeewater een reden zijn. Maar niemand weet precies wat er aan de hand is. Het weer, naar wat zon, wat wolken en een gaatje of 23. Langs de kust een paar graden koeler. Vannacht koelt het eindelijk weer af tot een gaatje of 13. Morgen begint op de meeste plekken droog. En s'avonds en s'nachts kan het weer gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.